Lot met het NOS Journaal. Scanauto's die namens gemeente foutparkeerders opsporen zitten er vaak naast. In ieder geval in de vier grote steden krijgen burgers die bezwaar aantekenen vaak gelijk. In Utrecht en Rotterdam was in 2019 driekwart van de bezwaren succesvol. In Amsterdam ging de boete in twee derde van de gevallen van tafel. Volgens een bedrijf dat mensen helpt bij het aanvechten van boetes... herkennen de scanauto's bijzondere situaties niet. Zo zien de camera's niet of iemand net naar de parkeerautomaat loopt of iets staat uit te laden. Twitter heeft het account van president Trump voorgoed geblokkeerd. De berichten van de president zetten volgens het sociale mediaplatform aan tot geweld. Woensdag was Trump al 12 uur verbannen... omdat hij volgens Twitter in zijn tweets niet genoeg afstand nam van de relschoppers bij het Capitool. De blokkade is nu definitief omdat Trump schreef dat hij niet naar Bidens inauguratie komt. Dat bewijst volgens Twitter dat de president niet van plan is om mee te werken aan een soepele overdracht. De Raad van State gaat eerdere uitspraken opnieuw bekijken... naar aanleiding van de toeslagenaffaire. De hoogste bestuursrechter gaat kijken of er ook in andere dossiers... te weinig oog was voor de gevolgen voor burgers. Dat zegt de voorzitter in Trouw... naar aanleiding van het snoeiharde rapport over de toeslagenaffaire. Daarin stond dat naast de politiek ook de rechterlijke macht... veel te weinig oog had voor de gevolgen van kleine fouten... door onschuldige burgers. Kinderen met een snotneus mogen niet geweigerd worden bij de noodopvang op school. Dat zegt het ministerie van Onderwijs in een reactie op een besluit van een scholengroep in Breda. Vanwege de Britse coronavariant zijn kinderen met verkoudheidsklachten daar niet meer welkom. Het ministerie zegt dat kinderen met een snotneus volgens de RIVM-richtlijnen alleen thuis moeten blijven als ze ook andere coronaklachten hebben. En het weer, het vriest in de ochtend nog licht. In het hele land kan het lokaal glad zijn. In het midden en zuiden ook kans op mist. In het noorden kan nog een buitje vallen. Vanmiddag af en toe zon en vrijwel overal droog. Het wordt 1 tot 5 graden.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 De vertraging is 5 minuten en er staat een vrachtwagen klem in de Koentunnel. De A10 Noord richting de A10 West. Daarom is daar de Koentunnel in die richting afgesloten. Rijkswaterstaat is nu aan het proberen om die vrachtwagen eruit te krijgen.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 Felt the moment settle so. I couldn't wait to tell you why. I'm standing here with this awkward smile. And that's because. every beat of my battered heart. Sudden joy, a tender kiss. I know I'm gonna die this, and that's because.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 Ik was liedjes aan het schrijven in de schuur. Oké, ik sneep hier vijf liedjes in de schuur, yeah. Deed het never nooit voor de money, nee, ik was puur, Kijk, ik had boas van de beats, hij bracht die bam, bam, bam, bam.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 <laughs> Ask for advice. Get money twice. <laughs> I'm from the dirty, <laughs> but that Chico nice. Y'all call it a moment. I call it life. One day while the from the tallest building in Tokyo. Long way from them hallways.